Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan skiën. Après skiën. zon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. Oh, Mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt de muziek uit een deur die nog wijd overstaat, Daar in dat lijkt. nu is mijn lolly op. Mag ik wat van je drop? Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lolly zijn veel smaken. Arbeid zal me acties doen. Lolly zijn alle maten. Van klein tot groot als een meloen. Nu is mijn lolly op. Mag ik wat van je drop? Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn al in haar jurk. Rooie Marie, de travestiet. Ik zei niet dat meisje met die haren op haar kin? Rooie Marie, de travestiet. Ze kan niet echt goed dansen, want haar hakken zijn te hoog. Rooie Marie. Laatst dan ging ze zomaar met me mee. Dat leek me eerst oké, samen met z'n twee. Maar uiteindelijk viel dat toch niet mee. Rooie Marie. kosten. heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol. Is dan mijn werk gedaan? Dan kan ik de straat op gaan. Dan zie je op de baan. Geen koster meer voor je staan. Dan zie je de vrolijke stuiver als koster, oh jong en fijn. Want om altijd als koster leven, moet je om me sjokken voor zijn. Lang leven het bier in de klaren en heerlijke nat van De vrouwen, de wijn en de sigaren, in ons heerlijk mooi Amsterdam. Ice Island. Longside the Navigator MC. 98 we come fi it in a different style. Brockwile. find them place. Rail dodge, freestylers mash up the place. We make the crowd jump up. So jump. Are we a roughneck with the live in check? A roughneck, make up your Rex. A roughneck, we got things solid. All in check, we got them all in check. We navigate to raise the consciousness. Freestylers, you get no respect. Rough while massive, pump the ass them. And we them have to run come check. Them style, you're a monster blaster. Listen, now we have a cross up at the border. Now me, you go make go no push it further property to charge murder. Everybody have it love them asylum. Rude boy massive, they come follow we. Got the stamina, all your black energy, Are you time to get lively. country boy that me can't hack. Early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with the needs of country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, a riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, pull out the fiddle and i rosin up the bow. Kids are all asleep, so I keep had a love, and thank God I'm a country boy. I'd play a solid good all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should, and thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny about a riddle. Thank God I'm a country boy. Apprecieer het Rotterdam! Vlieg met de weg naar de regenboog! Hallo. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zullen hullen maar hullen, maar ik heb hullen de heer. Jurre, je brudde, punt op, je rammen naar heer. Achmele es Jeruzalem, mijn is ga me achmele mal. je vrouw, je programma, jam, tippera. Tippelo, lief met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. le pain, le sang, le charlatan, le petit frère, le vieux, le And I'm talking and I'm, and I'm feeling and I'm swearing and I'm feeling and talk about life. Baliale, puli morti, marinini, pizzeria, ciabatte. Un pancita, un les. Biedi biedi wil ik jou wel geven. Hai pipi langkous, chidewit chidewit chidop sasa. Hoi pipi langkous, heb jij nog geen BH? In marken was ik laatst zo voor een week of drie. Ik zat daar in de kroeg, zo'n soort van pipi op mijn knie. Ze zei, ik wil wel met jou van links, rechts, troelala. Ik dacht dat kan wel wezen, maar dat gaat zomaar niet. Hai pipi langkous, chidewit chidewit op sasa. noch im BH. county jail. The grandma comes down, that's again the whale. The band was jumping, I'm jumping again the swing. Shoot. Nou niet missen. Geen minuut van de dag. Jij hoort hier in mijn leven. Jij hebt mij geluk gebracht. ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen een sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta en zag een caballero staan. We dansen samen toen een roemba en ja. zal er altijd blijven wonen. Geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft een steeds bekoren want Ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Hij werd nog geraakt beschouwd. Hij vroeg aan mij het vliegen. En die heeft hij ook gehad. Naar zijn bossen fietsen draaien. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vliegen was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem me vlieger mee. Is een ene hand een vlieger, in de andere een bries. Ik kon het niet begrijpen, maar toen zijn we zo jullie. En dan gaan we met z'n allen.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 Zou je janken, zou je vloeken, zou je zeggen dat ik je niet ik ken. Zou je lachen, zou je schelden van verdriet? Hij was maar een clown, in het wit en in het rood hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het fel licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. tot de laatste dag. Niemand kende de pijn, want een stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown, maar nu is hij dood. But now I hold my head up high. You see me, somebody new. Zijn we er klaar voor? Spring naar links. Spring naar rechts. Spring naar links. Spring naar rechts. Spring naar links. Spring naar rechts. Spring naar links. Spring naar rechts. Volgen. Volg de leraar, leraar, leraar. Volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar. Volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar. Volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar. Volg de leraar. Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan skiën. Après skiën. Wij gaan Is het koud. Nee, wacht, ik heb, eh, ik heb de oplossing daarvoor, jongens. Wacht even, ik heb de oplossing. Even als we even met z'n allen meedoen. Ook achterin, daar komt hij, daar komt hij. En klappen en zwaaien. En klappen en zwaaien. En klappen en zwaaien. En klappen en zwaaien. Volgen! Volg de leraar, leraar, leraar, volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar, volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar, volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar, volg de leraar. Oké jongens, helemaal klasse. Helemaal te gek. Maar nou, we gaan zo lekker met z'n allen skiën. Dus volg me maar naar de apreskiert. Hebben jullie er een beetje zin in? Wij gaan skiën. Apreskiën. Wij gaan skiën. Apreskiën. Wij gaan skiën. ilaha illallah.